Eerder zei de burgemeester al dat ze er van alles aan doen om de aanslagen te laten stoppen. Ik snap heel goed dat mensen eh, angst hebben. en eh, ik snap heel goed dat mensen uh, verontrust zijn. Maar ze moeten ook wel vertrouwen in hebben in de werking van de overheid dat we er alles aan doen om dit op te lossen. Zodat ook deze angstgevoelens bij heel veel mensen zo snel mogelijk weggenomen kunnen worden. Daar hoort het preventief fouilleren dus bij. In Rotterdam zijn tot nu toe al 54 aanslagen gepleegd dit jaar, volgens Abu Taleb. Rusland beschuldigt Oekraïne van een droneaanval op het Kremlin afgelopen nacht. Op beelden is een explosie te zien vlak boven het gebouw waar Poetin werkt. De Russische regering zei dat de aanval op hem gericht was, maar dat hij op dat moment ergens anders was. Mijn collega Geert Groot-Koerkamp heeft de reactie van een Oekraïense woordvoerder. Hij vermoedt dat het gaat om eh, ja, eh, groeperingen die binnen Rusland actief zijn. Dat er in ieder geval voor Oekraïne geen enkele eh, ja, militaire reden is om dit soort aanvallen uit te voeren. Want dat zou alleen maar zware tegenaanvallen uitlokken. En we krijgen er steeds meer barbiers bij. En dat komt door TikTok. Miljoenen keren wordt bekeken hoe jongens andere gasten opscheren of knippen. Terwijl de barbiersopleidingen achterblijven... leren jongeren elkaar ondertussen knippen via filmpjes op TikTok. Ook de 19-jarige Reboir is inmiddels helemaal trending. Ja, sinds dat ik begonnen ben, ik kijk alleen maar die filmpjes. En ja, daar leer ik ook wel best veel van. Wat ik in de schuurtje doe, dat is belangrijk. Want ik, ik leer hier alles. Ik hoop het, ik heb vertrouwen in mezelf. Groot gaan worden met, door dat. Ja, lukt aardig en inmiddels is hij ook een voorbeeld voor veel jonge gasten. Vooral zijn transformatievideo's zijn super populair. Eentje is zelfs 36 miljoen keer bekeken. Kappersopleidingen zelf blijven achter omdat het vaak nog als vrouwelijk wordt gezien. Vooral jongeren met een migratieachtergrond hebben interesse in het barbiersvak. Het weer dan nog vanavond en vannacht vrij helder en het koelt flink af naar 3 graden. Morgen veel zon, dan een warme dag, 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar hele lange files rond Amsterdam door ongelukken en een pechgeval. Op de A10 is een ongeluk gebeurd op de ring west van Amsterdam... voor de Koentunnel richting Zaanstad. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is 40 minuten. Op de A5 kost dat je ook drie kwartier extra. Van Hoofddorp naar Amsterdam sta je vast voor de aansluiting met de A10. Verder staat er een pechgeval op de A9 van Alkmaar naar Diemen. De vertraging tussen Badhoevedorp en de afrit AMC is daardoor drie kwartier. Op de A4 is het druk van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. En op de N208 is de vertraging een kwartier van Sassenheim naar Haarlem...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 Een Jehovah's getuige uit Assen moet voor de rechter komen voor seksueel misbruik. De man zou in de jaren 90 als lid van de Jehovah's een minderjarige hebben misbruikt. En jaren later, in 2016, zou hij zich opnieuw aan een kind hebben vergrepen. De Braziliaanse politie heeft het huis doorzocht van oud-president Bolsonaro. agenten deden meerdere invallen vanwege een onderzoek naar vervalste vaccinatiebewijzen in coronatijd. Het is niet duidelijk wat de rol van Bolsonaro zou zijn. Het weer zonnig en droog en van noord naar zuid 11 tot 16 graden.